Vijf uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Er zijn voor zover bekend geen Nederlanders onder de slachtoffers van de crash met een Boeing 737 in Ethiopië. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken nadat er verwarring was ontstaan over Nederlandse doden bij de vliegramp. Kort na de crash meldde het ministerie van Transport van Kenia dat er vijf Nederlanders op de passagierslijst stonden. Later twitterde vliegmaatschappij Ethiopian Airlines een nationaliteitenlijst waarop geen Nederlanders meer stonden, wel vijf Duitsers. Het toestel stortte vanmorgen neer met 157 mensen aan boord. Niemand heeft de ramp overleefd. Hmm. Turkije heeft drie journalisten van prominente Duitse media het land uitgezet. De correspondenten voor de omroepen ZDF, NDR en de krant Tagesspiegel krijgen geen nieuwe perskaart. En die is nodig om in Turkije te mogen werken. Niet eerder werd verslaggevers van grote Europese media die verlenging geweigerd. De Turkse regering heeft geen reden gegeven. De Duitse regering noemt de weigering van de perskaart aan de drie journalisten... van wie er één al meer dan twintig jaar in Turkije werkt... onbegrijpelijk en onacceptabel. De gevangene die donderdag ontsnapte uit de gevangenis in Vught zit weer vast. De politie heeft de man in Os opgepakt. Het is niet duidelijk hoe de man heeft kunnen ontsnappen uit het huis van bewaring... en ook niet waarvoor hij vastzat. En shorttrackster Suzanne Schulting heeft vanmiddag twee wereldtitels op haar naam geschreven. Ze won in Sofia de 1000 meter en de allround titel. Het is voor het eerst in haar loopbaan dat Schulting wereldkampioen allround is geworden. Lara van Ruiven, die gisteren nog goud pakte op de 500 meter, eindigde als vierde in het allround klassement. Het weer. De komende uren neemt in het zuiden de wind geleidelijk af. Die draait en vooral langs de kust neemt de wind dan weer toe naar hard of stormachtig. Verspreid vallen buien. In het noorden kans op natte sneeuw.